Bij beschietingen zouden twee betogers zijn gedood. Gisteren mislukte een bemiddelingspoging van de Thaise Senaat. De roodhemden blijven erbij dat premier Abishid weg moet. Abhisit eist dat de betogers vertrekken en zegt dat de militairen hun greep op het kamp verstevigen. In Afghanistan hebben militanten een aanval uitgevoerd op de NAVO-basis Bagram. Bij gevechten zijn zeker zeven aanvallers om het leven gekomen. Vijf buitenlandse militairen raakten gewond. Bagram is de grootste NAVO-basis in Afghanistan en ligt ten noorden van de hoofdstad Kabul. Er werken voornamelijk Amerikanen. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk in met de anti-kraakwet die vorig jaar al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Gisteravond debatteerde de Kamer over de wet die kraken strafbaar maakt. Aan het eind van het debat werd besloten de stemming uit te stellen tot 1 juni. Het CDA, de VVD, de ChristenUnie en de SGP in de Senaat zijn voor de wet. En dat is samen een meerderheid. Door de wet riskeren krakers een celstraf van één jaar... en als ze intimideren of geweld gebruiken, twee jaar cel. Bij crematies wordt maar een deel van het goud dat overblijft ingezameld. Het Goede Doelenfonds van de crematoria loopt daardoor jaarlijks 1 miljoen euro aan inkomsten mis. Blijkt uit onderzoek van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Bij een crematie blijft gemiddeld anderhalve gram aan gouden vullingen en andere kostbaarheden achter. Slechts een halve gram wordt ingezameld.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 raggiungerti in ogni senso fino a che amarti è l'immenso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 want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby, call me. 神，哈哈。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 mother's eyes looking at her child. is everywhere.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 rien n'a de sens et rien ne va.